11 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Oekraïne en Rusland hebben krijgsgevangenen uitgewisseld. Tien Russen, die begin vorige week werden opgepakt in het oosten van Oekraïne... werden geruild tegen meer dan 60 Oekraïense militairen. Aan de gevangenenruil zijn moeizaam onderhandelingen vooraf gegaan... zei een Russische hoge militair. Oekraïne had de opgepakte Russische militairen in de publiciteit gebracht als bewijs voor de Russische aanwezigheid in Oekraïne. De Russische parachutisten zeggen dat ze de grens per ongeluk waren overgestoken. In een voorstad van Parijs is een kind van acht omgekomen toen een gebouw van vier verdiepingen vanochtend instortte. Elf mensen raakten gewond, van wie vier zwaar gewond. Waarschijnlijk liggen er nog slachtoffers onder het puin. Het pand stortte rond 8 uur vanochtend in na een ontploffing. Mogelijk was het een gasexplosie. Een getuige zegt dat ze vanmorgen wakker werd door een harde knal. Bij een brand in een woning in Rotterdam is vanochtend een dode gevallen. Dat meldt de brandweer. De brand in Rotterdam-Zuid ontstond rond kwart voor acht. Volgens de brandweer was de brand kort, maar hevig. Bij het doorzoeken van een woning werd een overleden persoon ontdekt. Vermoedelijk de bewoner. Over de identiteit is niets bekendgemaakt. gemaakt. In de Pakistanse hoofdstad Islamabad is het tot felle botsingen gekomen tussen de politie en betogers die wilden oprukken naar de ambtswoning van premier Sharif. Volgens artsen is één demonstrant om het leven gekomen en zijn er honderden gewonden. Die worden in twee ziekenhuizen behandeld. De betogers onder leiding van politicus en oud-cricketer Imran Khan eisen het aftreden van premier Sharif, die ze beschuldigen van corruptie en verkiezingsfraude. Ook verwijten ze hem zwak economisch beleid. Het weer, het is vandaag wisselvallig met buien en kans op onweer, maximaal rond 19 graden.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 En die vandaag stukken laat horen uit zijn lievelingsplatenkast. Maar op mijn verzoek ook stukken uit zijn eigen rapper, opgenomen repertoire. En die ons vertelt van allerlei zaken over het leven van de beroepsmuzikant. Koos, wat hoorden wij? Wij hoorden Harry Sweets Edison eh, met zijn quintet. Of nee, het sextet zit er gitaar bij. Met It Used To Be Basie. En waarom vind ik dat zo geweldig? Die Harry Edison. Die is in staat om met heel weinig noten fantastische verhalen te vertellen. Ook helemaal niet hard, hij speelt met een demper. Hij kan ook enorm goed eh, noten herhalen. Hij, hij kan gewoon één noot spelen. Dat kan die als de beste. En uh, een enorme inspiratiebron ook. Omdat hij ook heel moeilijk te plaatsen is. Hij is geen bebop trompetist. Het is geen swing trompetist. Ja, het is gewoon Harry Edison. Dat is geweldig. Als ik even naar jouw carrière ga. Jij speelt eh, jij, eh, in, in, in duo-formatie. Quintetjes, kwartet. Wat is, uh, big band is het ook iets voor jou? Ja, zeker. Dat is natuurlijk, big band is natuurlijk fantastisch. Op dit moment speel ik veel met Bernard Berghouts uh, big band swing orchester, een 15 mans band. Met Bernard in de rol van, eh, voor, bijvoorbeeld geïnspireerd op Benny Goodman. Dat is een, eh, dat is een feest, maar ook met eh, Clayton. Ik heb in de John Clayton Big Band gezeten, dat was fantastisch. Daar hebben we overigens ook Harry Edison, die ook in het volgende stuk zal soleren, gespeeld. En zelfs, bedenk ik mij nu ter plekke, dit stuk wat nu gaat, gespeeld worden door Gene Harris en de Philip Morris Superband Philip Morris Supermans. De oh, dat Is nog, zijn nog, eh, dat is nog uit de tijd dat de sigarettenjongens uh, eh, de big bands konden sponsoren. Maar dat is ook voorbij. Gelukkig staat het op de plaat, dus we mogen het dan eh, voor lief nemen. Ja, het is Centerpiece, een arrangement van John Clayton. En de solisten zijn Harry Edison en Gene Harris. We gaan het horen. we hoorden Gene Harris en de Philip Morris Big Band. Wat is nou, Koos, zo bijzonder eraan om in een Big Band te spelen? Ja, ja nou, je, bent, je bent onderdeel van een veel groter geheel. Dus je voelt je eigen stem eh, klinken en je hoort een enorme massaliteit. Eh, en een, ja, eh, ik, zeg het maar gewoon in mijn eigen woorden, een soort groepsgevoel. En dat voelt geweldig. En is dat anders dan in, in, met z'n zeven in een quintet of in, met z'n acht spelen? Of... Ja, hoe groter, hoe meer je dat gevoel krijgt natuurlijk. Want als je met z'n tweeën speelt, wat ik ook regelmatig doe. Ja, dat is ook prima overigens. Maar dan, ja, dan ben je echt met z'n tweeën. Dan, maar die massa, ja, massaliteit. Maar in ieder geval dat meerdere mensen met dezelfde dingen bezig zijn. Dat is, een, vind ik in ieder geval enorm inspirerend. En dan is natuurlijk de kunst om het zo, zo mooi mogelijk te doen. Precies. Ook opgenomen met het Metropoolorkest. Ja. Dat lijkt me natuurlijk ook helemaal het summum. Ja, dat was met, natuurlijk... Met alle strijkers en via, om, dan een, eh, een, eh, ook een stuk te hebben waar één, één trompetist op zijn eentje uh, ja. met zo'n heel orkest is. Ja, dat was eigenlijk het openingstuk hè, van, van het eerste uur. ik heb in 1992 het International Trumpet Guild Conference heb ik georganiseerd. Een Amerikaanse vierdaagse trompetconferentie. En daar lukte het om het metropolitan bij te krijgen. En ik moest daar ook bij soleren. Ik moest daar, wat een straf was dat zeg. Hoewel ik wel best wel gespannen was, dat wil ik niet ontkennen. Ja. Ik speelde in het ene laatste stuk, dat hebben we dus het eerst gehoord. En het slotstuk van, het hele, van dat, dat concert die avond was met alle trompetsolisten bij elkaar. Dus het is niet alleen het Metropoolorkest. Eh, eigenlijk een big band met strijkers, om het nou maar heel kort door de bocht te zeggen. Maar daar zaten ook nog bij uh, Ak van Rooyen, Jarmo Hogendijk, Piet en Conte Condoli en Bob en Chuck Findley. Dus we stonden met elf trompetten het, eh, een, een, een, stuk te spelen van Rob Pronk. Speciaal eh, gecomponeerd voor uh, trompet special eigenlijk. Dus je hoort een, soort unisonenlijn die naderhand ook wat uit, uitgewerkt wordt. Met elf trompetten, ja, meer kan je toch niet verwachten. All by myself. We gaan het horen. meer dan terecht applaus voor het Metropoolorkest... met eh, elf trompetten die tegelijkertijd een stukje doen. En een van die elf is Koos van der Hout. We gaan nu even terug om een, iets te herstellen van de eerste uur. Louis Armstrong zouden wij beluisteren in een typisch eh, nummer... dat eh, hij nu eens in slow vorm uitbrengt. En dat is de door hem op eigen wijze gespeelde When You're Smiling. Now, here's another one that we originally made with the same orchestra in October 29 When You're Smiling. And I'll never forget the day uh, to record this number because uh, I want to give credit right through here to a man that inspired me to play high notes, and it's B.A. Rolf. And I never heard a man stand up and play what he played on the trumpet in my life. He stood up and played a tune called Shadowland Octave Higher, and it inspired me so. I went down to the studio the following week and played When You're Smiling. Here it is, folks. doodles and sounds and oh when you smiling when you smiling the whole world smiles with you baby, baby. yes when you laughing pop up a when you're laughing. Yes, the sun comes shining through. But when you are crying, you bring on the rain. Stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope. Zo, dat was eh, ehm, niet mis te verstaan Louis Armstrong... in een hele bijzondere eh, uitvoering van When You're Smiling. Luisteraars, vandaag is gastpresentator Koos van der Hout, trompetist. Ehm, maar volgens mij ben ik heel oneerbiedig, Koos, als ik zeg... jij speelt trompet, want ehm, de gemiddelde luisteraar denkt al... oh ja, dat is trompet, maar volgens mij zie ik heel veel muzikanten... waaronder jij ook altijd op verschillende instrumenten spelen... die in de verte allemaal lijken op trompet, maar dat is het allemaal niet. Ja, eh, daar heb je gelijk in. Nou ja, de instrumenten die lijken op trompet zijn natuurlijk cornet en de flugelhorn. En die zitten echt... Eh, ja, die staan alle drie klaar bij de deur. Die, dat doe ik echt regelmatig. Maar wat ik ook eh, doe, en dat is dan natuurlijk eigenlijk de familie van de trombone... dat zijn de ventieltrombones, bastrompet en de flugaboon. Dus dat is een octaaf lager eigenlijk gewoon in het register van een trombon. Ik, ik schuif niet, om het zo maar te zeggen. Dus ik gebruik niet de... Eh, nou ja, je kent dat wel. Ik doe het alleen met knoppen, om het zo maar te zeggen. Maar het register, na een paar dagen studeren op het eh, wat veel grotere mondstuk... Eh, dat gaat toch ook redelijk. En ehm, ik hoorde een tijdje geleden een orkestband... van een stuk wat ik helemaal niet thuis kon brengen. Maar ik had er onmiddellijk een enorme een idee mee van daar moet ik wat mee doen. En daar hoort een flugaboon bij. Warmste trombone eigenlijk die ik, die ik in ieder geval kan bespelen. En ehm, dat is gelukt. Dat heb ik samen met Harry Happel achter de knoppen. En die heeft me daarbij zeer eh, toe eh, eh, ondersteund. Hebben we een goede opname gemaakt, vind ik, van It's Alright With Me. Dit was de Minor Drag, dames en heren. Ook wel genaamd de Harlem Fuss. Waarom die twee namen heeft, weet ik niet, maar dat doet er niet toe. Misschien wel een grote overgang naar het eh, prachtige It's All Right With Me. Maar we maken een bruggetje naar een wat oudere periode in de jazz. Ehm, eigenlijk eh, voor het swingtijdperk. Dit is 1928, Fats Waller en His Buddies. Ehm, en dat, ja, eigenlijk heb ik ook die stijl gespeeld in de, in de Green River Jazz Band in de, in de tachtiger jaren. En een goed gelukte opname daarvan, vind ik, is eh, de Static Strut. Ja, wij hoorden eh, de Green River Jazzband met Static Strut. Een op top oer-Nederlandse jazzband... die eh, volgens mij in de jaren tachtig zijn hoogtepunt beleefde. En ehm, Koos, jij, hoe lang heb je daarin gespeeld? Ik heb er acht jaar in gespeeld. Na, na eh, Bob Wulvers. Die heeft in de zeventig jaren ook daar grote successen mee behaald. <laughs> ja, maar goede band. Goede, echte... Jazeker. Ja, ja. stond als een huis. Ehm, jij hebt nu gekozen op de draaitafel voor Billy Butterfield. Ja. En waarom? Nou, Billy Butterfield is niet zo'n bekende trompetist... maar een hele grote. Eigenlijk een beetje underestimated, eh, onderschat. Heeft een prachtige big band gehad. Heeft in heel veel eh, orkesten gespeeld van Eddie Condon en dat soort dingen. Ook echt een keizer op de trompet. En een tijdje geleden kwam ik dit stuk tegen op, een, op het cd. Billy, Butterfield en His Modern Dixie Stompers. Een onbekend stuk van mij, ik ken het niet, maar ik vind het fantastisch. Somewhere Along the Way. wij hoorden Billy Butterfield Somewhere Along the Way. Ik eh, kijk naar Koos van der Hout, die vandaag de BD-presentator is. Trompetist Koos van der Hout. En ik vraag hem, eh, instrumentalisten en vocalisten, hoe gaat dat Koos? Hoe werkt dat? Ja, dat gaat natuurlijk ook heel goed. Vandaag hebben we nog geen vocalisten gehad, maar dat is dus nu aan de beurt. Maar ik eh, wilde eigenlijk nog wat vragen. Als jij speelt op een podium met allemaal muzikanten. Dat doe je heel je leven al. En er komt ineens een vocalist of een vocaliste. Is er, ontstaat er dan iets anders? Is dat anders? Is dat bijzonder? Is dat, eh, moet je een ander spelen? Eh, ja, je moet, je moet heel anders spelen. Eh, ik heb het gelukkig veel mogen doen, ook met de zangeressen. Want zangers komen niet zo vaak tegen, zangeressen. En dan als, als je dan als trompetist er alleen uh, bij staat... dan kan je dus, dan speel je dus eigenlijk backing. Dan speel je eigenlijk in de gaten van eh, de gaten die de zangeres natuurlijk in de tekst laat vallen. Er zijn iedere keer stukjes waar je heel makkelijk doorheen kan spelen... zonder dat je de, de eh, vocalist in de weg zit. Oh ja, invullen. maar moet dat niet ook als er andere instrumentalisten naast je staan te spelen? Ja, maar dan wordt het natuurlijk gauw druk. Of oh je moet dan weer lange noten hebben. Dat, oh dat, dat is natuurlijk ook prettig. Maar als je dat alleen mag doen, wat ik heel fijn vind... beetje à la Harry Edison, die we eerder gedraaid hebben... waar we nog geen voorbeelden van hebben, maar dat komt misschien. Ehm, dus dat is, vind ik bij zangeressen erg leuk. En het volgende, volgende stuk is dan met Sarah Waarvan ik het genoeg heb mogen hebben. Ja, wie ben ik? Met John Clayton Band. Met Sarah Vaughan hebben mogen vertolken. Een heel uur op een jazz-in party in Noordwijk. Een van de hoogtepunten uit mijn bestaan. Mag ik je wel zeggen. En dit is een opname met Clifford Brown. Een legendarische, een historische opname. Clifford Brown en Sarah in 1956. Lullaby op always here when you sigh. Never in my wordland could there be ways to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, bill and coo, when they love? That's the kind of magic music we make with our lips when we kiss. to cry. That's how I'd cry on my pillow. If you should tell me farewell and goodbye, lullaby a birdland whisper low. Kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. All because we're in love. da ba da ba do be do be ah. Somebody be do ya ba do be do do be da ba de ba de ba de ya de de be ah do be do be ah. ba da ba bia bia ba ba ba dia. She ya ya ba ba we ya de be de ya do be you be do be ya de bo do ba do be de ya. So be de ya do should ya do sha be do be sha ba ba do de de you ba. should tell me farewell and goodbye. Lullaby of birdland, whisper low. Kiss me sweet, and we'll go flying high in birdland, high in the sky up above. All because we're in love. Lullaby of Birdland, Sarah Vaughan met legendarische Clifford Brown... die helaas maar 26 jaar is geworden. Een van de meest veelbelovende trompetisten ever, denk ik dat we dat zouden kunnen zeggen. Ehm, we gaan terug naar eh, Big Band. En eh, een Big Band eh, heel, heel prettig vindt die, die Philip Morris Superband... met Ray Brown de bas, Harold Jones, Jeff Clayton, Herbie Green... en zo Harry Sweet Edison. Met als solist Gene Harris piano. Een fantastische, energievolle pianist. En zij spelen Don't Get Around Much Anymore. Nou, daar hebben we niks aan toe te voegen. De Philip Morris Superband. Um, ehm, wij zijn nog niet aan het einde, maar we zijn wel in het blokje naar het einde toe aangeland. En dat geeft eh, ons de gelegenheid. Ons is eh, gastpresentator Koos van der Hout. En ondergetekende Peter den Boer geeft ons de gelegenheid om natuurlijk nog iets te draaien van Ruud Brink. In deze regio opgegroeid en heel veel opgetreden met het uh, To Say Goodbye. Say Goodbye. Fantastisch. Ruud Brink had een speelmaatje in Haarlem, Ray Kaart. En Koos van der Hout, onze gastpresentator... die heeft een opname gemaakt met Ray Kaart. En die gaan we nu laten horen. Dat is een, eh, een stuk She's Funny That Way. Maarten Rodekerk gitaar, Ludo Dekkers op de bas... Flit, Frits Laurens op de drums. Maar dat gaan we niet eerder doen dan dat ik Koos hartelijk dank zeg voor zijn komst en eh, zijn eh, boeiende verhalen. En ik zou zeggen, Koos, kom nog een keer terug met je platenkoffer. Heel graag, Peter. Ik vond het ontzettend leuk om te doen, ondanks het vroege tijdstip op de zondag. Maar ik sta de volgende keer weer graag vroeg voor op. She's Funny That Way, Raykaart, Koos van der Hout. In ZFM Jazz als afsluiter.